Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet maakt zich zorgen over kinderen die worden ingezet als influencer op sociale media. De missionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... zei in het tv-programma Kassa dat er sprake is van een grijs gebied. In Nederland gelden strenge regels voor kinderen onder de 13 jaar... die meedoen aan reclamespotjes of tv-programma's. Op sociale media worden die regels niet altijd nageleefd. De inspectie SZW onderzoekt of de regels moeten worden aangepast. Biersma zei ook dat er een meldpunt komt om misstanden met jonge influencers te melden. In het beroemde Bolshoi-theater in Moskou is een acteur om het leven gekomen. Tijdens een operavoorstelling viel een deel van het decor bovenop hem. Dat gebeurde tijdens een wisseling van het decor. Het slachtoffer is een 37-jarige acteur van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. Hij speelde in de opera Satko van de Russische componist Rimsky-Korsakov. De voorstelling werd stilgelegd en het publiek is gevraagd weg te gaan. In Den Helder heeft brand gewoed in een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. Alle bewoners moesten worden geëvacueerd vanwege de rook. Eén kamer is volledig uitgebrand. Na het blussen zijn alle andere kamers geventileerd. Die bewoners konden daarna weer terug. De voormalige turnbondscoach Gerben Wiersma is in hoger beroep alsnog schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. In april werd hij door een tuchtcommissie nog vrijgesproken. De commissie van beroep van het instituut Sportrechtspraak zegt dat Wiersma wel schuldig is... maar tekent daarbij aan dat hij niet doelbewust heeft gehandeld. Daarom krijgt hij geen straf. Vijf oud-turnsters hadden Wiersma beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij turnsters hebben uitgescholden en blessures hebben genegeerd.